Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Amsterdam eist dat Airbnb meer doet om illegale verhuurders aan te pakken. Anders zegt de stad de afspraken op die met de verhuursite zijn gemaakt. Volgens de gemeente houdt Airbnb te weinig toezicht. Zo worden nog altijd veel sociale huurwoningen verhuurd. En dat is verboden. Ook staan huizen onder verschillende namen op Airbnb... waardoor ze voor drie keer het toegestane aantal van 60 dagen kunnen worden verhuurd. Amsterdam was in 2013 de eerste Europese stad die afspraken maakte met Airbnb... om de overlast van het verhuur aan te pakken. Rusland en Turkije hebben afgesproken dat er een wapenvrije zone komt in de Syrische provincie Idlib... het laatste bolwerk van rebellen en terreurgroepen in Syrië. Ook de Syrische regering is akkoord met de bufferzone van 15 tot 20 kilometer breed... die het regeringsleger en de opstandelingen vanaf 15 oktober moet scheiden... De Turkse president Erdogan vraagt al langer om een bestand in Idlib. Hij waarschuwt voor een bloedbad als het Syrische leger de opstandelingen aanvalt En is bang dat er een enorme vluchtelingenstroom naar Turkije op gang komt. De schutter op de school in Roermond wordt verdacht van poging tot doodslag. De leerling blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Nadat leraren met hem in gesprek waren gegaan... kon de jongen worden overmeesterd. Volgens de politie had hij ruzie met een medeleerling. De rechtbank in Zutphen heeft Patrick van der E veroordeeld... de man die bekend is geworden van zijn ontmaskering van Joran van der Sloot. Hij kreeg bijna drie jaar cel voor een ramkraak bij een juwelier in Apeldoorn... en een inbraak bij een tankstation. Van der E kreeg Joran van der Sloot aan het praten over de dood van de verdwenen Amerikaanse tiener Natalie Holloway. Het weer in het noorden bewolking. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het kan nevelig worden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.